1 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump voert een nieuwe reeks importheffingen in op Chinese producten. In een reeks tweets kondigt hij aan dat hij de huidige importtarieven verhoogt met 5 procentpunt. Het is een reactie op het Chinese besluit om importheffingen te verhogen voor Amerikaanse producten. Eerder tweette Trump dat Amerikaanse bedrijven in China hun productie naar de VS moeten terughalen. De Amerikaanse beurs reageert heftig op de oplopende handelsoorlog met China... De Dow Jones sloot met een verlies van 2,3 procent. De Europese Unie is Malta dankbaar voor het toelaten van het migrantenschip Ocean Viking. Daardoor konden 356 migranten na twee weken op zee van boord. Malta stond het schip vanmiddag toe aan te meren... nadat zes Europese landen hadden toegezegd de migranten op te nemen. De Maltese premier liet wel via Twitter weten dat het toelaten van het schip... dat eerder door Italië was geweigerd, een eenmalige actie is. Justitie in Frankrijk is een verkennend onderzoek begonnen naar Jeffrey Epstein. Na overleg met de Amerikaanse autoriteiten wordt onder meer onderzocht... of Epstein mogelijk ook in Frankrijk minderjarige meisjes heeft misbruikt. De Amerikaanse zakenman werd begin juli in de VS gearresteerd... vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes. Epstein was toen net met zijn privévliegtuig teruggekeerd uit Parijs... waar hij een appartement had... Enkele weken daarna pleegde Epstein zelfmoord in de gevangenis in New York. Een Franse arts heeft mogelijk meer dan 200 slachtoffers gemaakt... in een groot misbruiksschandaal. De zaak kwam begin deze week naar buiten. De 68-jarige chirurg zit sinds 2017 vast op verdenking van vier gevallen van kindermisbruik. In het onderzoek stuitte de politie op gedetailleerde dagboeken... waarin het misbruik uitgebreid beschreven stond. Volgens de chirurg gaat het om fantasieën. Het weer, de temperatuur ligt vannacht rond de 13 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. De komende dag is het overwegend zonnig. Het wordt 27 tot lokaal 30 graden.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 Well, why not? Why else would there be anything happening? Because if the game isn't worth the candle, if the universe is basically nothing but a tormented struggle why have one? Thank distance space, which every one of us apprehends from a slightly different point of view, in which the universe moves.